Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de Russische luchtaanval op Kiev is zeker één dode gevallen... zegt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Drie anderen raakten gewond. Rusland voerde vannacht op meerdere plekken aanvallen uit in Oekraïne, vooral met drones. Het is de grootste Russische luchtaanval in weken. In de Duitse stad Osnabrück zijn 15.000 inwoners geëvacueerd... omdat er mogelijk bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden. Bomexperts onderzoeken nu vier verdachte plekken. Van een van die plekken is inmiddels duidelijk dat er geen bommen liggen. De hele binnenstad van Osnabrück is ontruimd. Het station ligt ook in dat gebied en daardoor rijden er de hele dag geen treinen. verder zijn twee ziekenhuizen in de Duitse stad dicht. Zolang het onderzoek naar de bommen nog bezig is... mag niemand die ziekenhuizen in of uit. Bij een brand in een huis in Tilburg is vanochtend iemand om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere huizen. Inmiddels is de brand onder controle. Vanaf morgen verkopen alle coffeeshops in 10 Nederlandse gemeenten alleen nog maar legaal geteelde wiet. Dat betekent dat coffeeshops niet meer mogen inkopen bij illegale kwekers. Dat werd decennia lang gedoogd. De volledig legale verkoop gaat minimaal vier jaar duren. En met deze wietproef wil de overheid kijken wat het effect is op de criminaliteit en de volksgezondheid. Voor het eerst sinds hij werd ontslagen uit het ziekenhuis... is paus Franciscus weer in het openbaar verschenen. Zittend in een rolstoel kwam hij op het Sint-Pietersplein het publiek begroeten. Vorige maand werd de 88-jarige paus ontslagen uit het ziekenhuis... nadat hij daar vijf weken had gelegen met een dubbele longontsteking. Het weer, de zon schijnt volop bij 10 tot 14 graden. Daarmee is het wel wat frisser dan de afgelopen dagen.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 But you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. I'll A place within my heart Never been so close to you And if you want me to Hang around and I'll never let go I'll give you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make true. I would give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright.